In delen van Den Haag-Zuid, Pijnakker Noordorp en Berkel-Roderijs zitten mensen zonder elektriciteit. Rond middernacht brak brand uit in een hoogspanningsstation. De brandweer probeert het vuur te doven. Het is nog onduidelijk wanneer de stroomstoring is verholpen. In het oosten van Suriname zijn acht mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo... en stortte tien minuten na het opstijgen neer in het oosten van het land. De twee piloten en zes passagiers hebben het niet overleefd. Omwonenden probeerden de plek van het ongeluk met boten te bereiken... maar dat mislukte door het slechte weer... Een onderzoeksteam is onderweg naar het gebied. Nabestaanden hebben zich verzameld op het vliegveld Zorg en Hoop. Informatie wordt volgens hen nauwelijks verstrekt. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. In 2008 kwamen 19 mensen om het leven toen de Antonov waar ze in zaten neerstortte in het zuidoosten van Suriname. In Mexico is een belangrijke partijgenoot van president Calderon ontvoerd. De auto van de politicus is bij zijn ranch teruggevonden met enkele persoonlijke spullen erin. De autoriteiten vrezen dat hij is vermoord. In de aanloop naar de regionale verkiezingen begin juli zijn politici steeds vaker doelwit van geweld. Daardoor hebben sommige partijen moeite met het vinden van kandidaten. Vooral in de grensstaten met de Verenigde Staten woedt een bloedige strijd tussen het leger en drugskartels. De drugsbazen intimideren kandidaten die de georganiseerde misdaad willen aanpakken. President Calderon heeft de bestrijding van drugskartels en corruptie tot speerpunt van zijn beleid gemaakt. Tijdens zijn termijn zijn al 23.000 mensen door drugsgeweld omgekomen. Tot besluit het weer. Bewolking en opklaringen wisselen elkaar af.